Start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat mag het extra grondwater bij de A4 tussen Delft en Schiedam wegpompen. Er is een vergunning afgegeven, maar er moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen. Op het nieuwe stuk snelweg komt meer water omhoog dan verwacht. Dat moet worden weggepompt, omdat de A4 anders onder water komt te staan. Volgens minister Schultz van Infrastructuur kan de weg rond de jaarwisseling open. Bij een luchtaanval op een stad in het noordwesten van Syrië zijn volgens de Syrische oppositie tientallen doden en gewonden gevallen. De aanval was gericht op een markt en onder de slachtoffers zijn veel bezoekers. Volgens Syrische rebellen is de luchtaanval uitgevoerd door Russische straaljagers. Op de markt wordt vooral diesel verkocht uit gebieden die in handen zijn van terreurgroep Islamitische Staat. De olieindustrie is een belangrijke bron van inkomsten voor IS. Migranten die via het Franse Calais proberen Engeland te bereiken... kosten de Nederlandse transportsector 150 miljoen euro. Dat zegt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Om chauffeurs en transportbedrijven te beschermen wil TLN dat Frankrijk het leger inzet. Vrachtwagenchauffeurs worden volgens de branchevereniging geregeld bedreigd door migranten in Calais. Ze proberen zich in vrachtwagens te verstoppen om zo door de Eurotunnel Engeland in te komen. Chauffeurs doen alles om dat te voorkomen, omdat ze een boete riskeren. Daardoor ontstaan lange en kostbare vertragingen. De politie is al uren op zoek naar een man die is ontsnapt uit de gevangenis in Heerhugowaard. Justitie zegt dat vanochtend om 9 uur werd ontdekt dat hij was verdwenen. Kort daarvoor was hij nog wel gezien in de gevangenis. Het is niet duidelijk hoe hij heeft kunnen ontsnappen. De man van 31 zou in maart vrijkomen. Het weer wisselend bewolkt en overwegend droog bij 7 tot 10 graden. Vanavond in het zuiden regen. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, maar smiddags ook af en toe droog. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A13 daarna richting Rotterdam staat tussen Delft en Afrit een rode Roderijs 4 kilometer file.